Aanleiding voor het onderzoek was een uitzending van Eén Vandaag... waarna de Tweede Kamer opheldering wilde. De conclusie is nu dat er geen concrete aanwijzingen zijn... dat andere mensen betrokken waren bij de voorbereiding van de moord op Van Gogh. Er zijn ook geen aanwijzingen dat anderen van het moordplan op de hoogte waren. Staatssecretaris Van Dam ziet niets in het verbieden van kiloknallers, zoals zijn eigen partij, de PvdA, wil. Volgens Van Dam geeft een verbod geen garantie dat het dierenwelzijn verbetert. Ook gelooft hij niet in sturing van bovenaf. De staatssecretaris wil met de hele keten in gesprek over hoe kan worden voorkomen dat er wordt gestund met de prijzen van vlees. Sommige fracties in de Tweede Kamer reageerden teleurgesteld. Volgens de ChristenUnie werkt overleg in deze sector niet. In België zijn opnieuw twee verdachten van de aanslagen in Parijs opgepakt. De twee zijn, zijn zondag al gearresteerd. Het is een Fransman van 20 die op vliegveld Zaventem het vliegtuig naar Marokko wilde nemen. Hij zou dit jaar twee keer hebben geprobeerd naar Syrië te reizen. De andere verdachte is een Belg van Afrikaanse afkomst. Hij werd opgepakt tijdens een huiszoeking in de Brusselse gemeente Molenbeek. Politiemol Mark M. had geen toegang tot supergeheime informatie. Hij heeft informatie opgevraagd die te maken had met tientallen strafrechtelijke onderzoeken. Maar hij had maar toegang tot het op één na hoogste niveau. Dat betekent dat hij niet bij informatie kon over politie-infiltranten, informatie van de criminele inlichtingeneenheid of het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. Het weer bewolkt en tot de avond droog. In het oosten en zuidoosten eerst nog wat zon en het is een graad of 10. Morgen eerst wat regen, later zon en ook ongeveer 10 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Dus de continuïteit is wederom gewaarborgd. Jawel, maar wij hebben nog een uurtje Matchbox voor de boeg. We beginnen zo meteen met de Dave Clark 5. En daarna Les Paul en Mary Ford nog. Veel plezier. Treffelijk duo Les Paul en Mary Ford met The World is Waiting for the Sunrise uit 1950. En daarmee is het meteen het oudste nummer van dit programma van vandaag. En we begonnen in 1964 met de Dave Clark 5. En Thinking of You, Baby. Goed, we gaan naar 1977, naar Jonathan Richman en de Modern Lovers. Egyptian Reggae. dit uit 1972, de groep Slade. Met zanger Noddy Holder en Look What You Done. Goed zo, gaan we naar eh, Perry Como. Een stuk rustiger qua stem en qua melodie. Perry Como uit 1957 eh, met Round and Round. Find a wheel and it goes round, round, round as it skims along with a happy sound as it goes. along the ground, round, round till it leads you to the one you love. Then your love will hold you round, round, round, and your heart's a song with a brand new sound, and your head goes spinning round, round, round, cause you found what you've been dreaming of. In the night you see the oval moon, going round and round in the too. And the ball of sun in the day makes a girl and boy wanna say, Find the ring, find the ring, and put it round, round, round, and with ties so strong the two hearts are bound. Put it on the one you found, found, found, for you know that this is really love find a weed. And it goes round, round, round as it skims along with a happy sound as it goes. Along the ground, round, round till it leads you to the one you love. Then you're loved. You hold her round, round, round, and your heart's a song. Feel the brand new sound in your head. In the night you see the oval moon going round and round and into the round and round, and the ball of sun in the day makes a girl and boy want to say, find the ring, find the ring, and put it round, round, round, and with ties so strong your two hearts are bound, put it on. one you found, found, found, for you know that this is real love. Find a ring, put it on, for you know that this is real love, real love, real love. Een zijn minder langzame nummers, Perry Como en Round and Round. Ehm, de volgende artiest was ook al druk bezig in de jaren 50 en zeer succesvol. Maar die hield dat in de jaren 60 gewoon nog even vol. Fats Domino bijvoorbeeld met Red Sails in the Sunset. you artiest eh, succesvol geweest? Nou, als je een dubbel cd kan uitbrengen met de grootste hits... dan heb je iets gepresteerd. Eh, de volgende trouwens ook. We, nemen even een track van de LP Backless van Eric Clapton. En daar staat op Promises. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rolling away on a distant sea. I don't love you and you don't love me. You cause a commotion when you come to town. You give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I don't like just let it be. I don't love you and you don't love me. I got a problem. Can you relate? I got a one. met uh, Promises van het album Backless. Een volgend album, dat is Faith van George Michael. En daarvan draaien we I Want Your Sex. die nog vier minuten door. Dat, nou, dat doen we een andere keer wel weer. I Want Your Sex Part 1 was dit. Part 2 hebben we even dichtgedraaid. Eh, we zijn toe aan The Beatles, hun laatste twee singles. De eerste uit 1995 en de tweede uit 1996. Allebei oorspronkelijke composities van John Lennon. En eh, muzikaal een beetje ehm, opgevuld door eh, Paul, George en Ringo. En de co-producer van het geheel was Jeff Lynne. We beginnen met Free as a Bird... En daarna beginnen, eh, gaan we door met Real Love. The Beatles. Beatles met um, ehm, Free as a Bird en Real Love. Met geweldig gitaarspel van George Harrison en fabuleus drumwerk van Ringo Starr. Volgende week gaan we beginnen met eh, de Beatles LP's. Twee tracks per keer. Eh, dat waren ze dus, de Beatles singles. En dan gaan we nu naar Buddy Holly en Rave On. Oh, <laughs> little things you van de LP Pendulum. Have you ever seen the rain? Ja, ehm, jawel, nou de laatste weken behoorlijk, zou ik maar zeggen. Ja, daar zijn we, zijn we er nu vanaf eigenlijk. Is het droog, Netje dat je binnenkwam? Het is nu droog. Oké, weten we dat ook weer. Ehm, Black, zo heet de groep. En het nummer heet Wonderful Life. En ik kan me voorstellen dat je niet staat te springen van... hoi, die gaan we eens even lekker luisteren. Want zo begint is hij niet, maar hij is wel mooi. even dol op red tijdens dit nummer. Dit was volgens Hans namelijk een Roomba, het nummer van Black en Wonderful Life. En ik hoorde de dansleraar nog zo roepen een paar jaar geleden. Het is geen skippiebal, meneer Wassenaar. Dit is Blooming met de melting pot.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 Feest in de tent, want de volgende plaat staat al wekenlang op de playlist. En het kwam er maar nooit van. Maar nu is het toch echt aan de beurt. Kim Wilde, een top 100 hit uit 1981. Kids in America. met de Bye Bye Blues. Einde van het programma Matchbox van deze uh, eh, 3 december 2015. Eh, het laatste nummer wat we draaiden was een instrumentale van de Shadows, The Foot Tapper. En zometeen tussen 4 en 6 staat Hans voor u klaar met zijn ZFM Muziek Boulevard Live. Eh, volgende week zijn we er weer, dan is het 10 december. Ja, het gaat hard hoor, het gaat hard. Voordat ik het weet, hangen de bal op. Ehm, een fijn weekend in ieder geval. Een fijne Sinterklaas. En tot de volgende week.